Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In Libanon zijn na het ingaan van het staakt het vuren... inwoners uit het zuiden op weg naar huis, of wat er nog van over is. Een groot deel van het gebied is door Israëlische aanvallen in puin gelegd. Ook wordt de grensregio nog door Israël bezet... en heeft Israël de bruggen over een belangrijke rivier in het zuiden verwoest. Het Libanese leger heeft mensen opgeroepen om voorzichtig te zijn. In Parijs is vanmiddag een bijeenkomst met 40 landen... onder leiding van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over de straat van Hormuz. Het doel is om de vrije doorvaart te herstellen. Na het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran... is de zeestraat zo goed als dicht. Volgens de Franse minister van Defensie kunnen Nederland en andere Europese landen... helpen om eventuele mijnen in de nauwe straat op te ruimen... Op de grotendeels digitale top zou ook worden gesproken over een defensieve missie in de straat van Hormuz. De Aziatische hoornaar heeft een nieuwe naam. Het insect heet nu de geelpoothoornaar, als verwijzing naar de felgele pootjes. De naam is veranderd omdat de oude verwarring opriep. Zo bestaat er ook een Aziatische reuzenhoornaar, al is die veel groter en komt die nu niet in Europa voor. De geelpoothoornaar is sinds 2017 in Nederland en veroorzaakt problemen. Het insect eet onder meer honingbijen, wat slecht is voor de biodiversiteit. Op veel basisscholen zijn vandaag de Koningsspelen. Het startsein voor de 14e editie van de Sportdag werd vanochtend gegeven door koning Willem-Alexander in Zeewolde in Flevoland. Hij deed ook mee aan een paar activiteiten. De Koningsspelen zijn elk jaar in aanloop naar Koningsdag. Ongeveer een miljoen kinderen doen eraan mee, ook in Caribisch Nederland en op Nederlandse scholen in het buitenland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. you het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft nog eens twee mensen opgepakt in een onderzoek naar bankhelpdeskfraude. In november waren er al drie arrestaties. Bij huiszoekingen zijn contant geld en dure spullen zoals horloges in beslag genomen. De Aziatische hoornaar heeft een nieuwe naam. Het insect heet nu de geelpoothoornaar. De naam is veranderd omdat de oude verwarring opriep. Zo bestaat er ook een Aziatische reuzenhoornaar. Al is die veel groter en komt die nu niet in Europa voor. De junta Myanmar heeft vanwege een nieuwe jaar duizenden gevangenen vrijgelaten of strafkorting gegeven.